Ember Brandsen met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Ohio heeft de FBI een man opgepakt... die plannen zou hebben gehad om een terreuraanslag te plegen op het Capitool in Washington. Christopher Lee Cornell zou zelfgemaakte bommen hebben willen laten ontploffen in het parlement. Overlevenden wilde hij doodschieten. Hij had al een semi-automatisch geweer gekocht en maakte plannen om naar Washington te gaan. Dat blijkt uit de getuigenis van een informant van de FBI. Volgens de vader van Cornel zou hij gedwongen zijn. Hij zegt dat zijn zoon niet in staat is om een terreurdaad uit te voeren. Er komen vervroegde verkiezingen in de Spaanse deelregio Catalonië. Dat heeft leider Artur Maas van de regioregering bekendgemaakt. Maas wil graag dat Catalonië onafhankelijk wordt. Hij sprak gisteren met Junqueras, een andere prominente politicus die voor autonomie is. Waarschijnlijk willen de twee politici de verkiezingen gebruiken als een soort referendum over de kwestie. Op 27 september gaan de Catalanen naar de stembus. De A73 blijft in zuidelijke richting mogelijk tot in de ochtend dicht. Richting Nijmegen zijn de rijbanen weer vrijgegeven. Gisteren waren er in Limburg twee ongelukken met tankwagens op de A73. In de middag was er een botsing tussen een vrachtwagen en een tankwagen met zoutzuur bij Linnen. En s'avonds reed een vrachtwagen bij Belveld op een file in. De band The Common Linnets heeft met zijn debuutalbum de publieksprijs van de European Border Breakers Awards gewonnen. Een onderscheiding voor Nederlandse bands die succesvol zijn over de grens. De Common Linnets werden vorig jaar tweede op het Eurovisie Songfestival met het nummer Calm After the Storm. De prijs werd gisteravond uitgereikt op het muziekfestival Noorderslag in Groningen. Het weerperiode met regen, het waait fors aan zee en rondom het IJsselmeer is de wind stormachtig. Langs de noordwestkust mogelijk een zuiderstorm met